Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een groep hackers wil geld zien van bedrijven. De hackers legden dit weekend bij heel veel bedrijven de boel plat. Computersystemen werkten niet meer door een grote aanval met ransomware. Dat programmaatje maakt alle bestanden op je computer onbruikbaar. En je kunt er pas weer bij als je een smak geld betaalt. Dit computerbeveiligingsbedrijf weet meer. Ze hebben om vier uur vanochtend van zich laten horen. En ze hebben eigenlijk een soort eh, aanbieding gedaan. En gezegd, nou voor 70 miljoen dollar eh, maar geven wij een universele sleutel vrij. Dus is informatie die net binnenkomt. Zodat iedereen weer zijn bestanden terug kan krijgen. Het lijkt erop dat de Revol groep achter de aanval zit en de 70 miljoen dollar eist. Ze worden ook wel de meest professionele ransomgroep ter wereld genoemd. Als de stikstofregels nog strenger worden, zal je de komende jaren minder akkers en weilanden vol met koeien gaan zien. Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt dat door strengere regels er minder boerenbedrijven kunnen overblijven. Vooral in Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe zullen bedrijven moeten verdwijnen om de natuur te beschermen. De Ever Given mag weer varen. Dat is dat gigaschip dat dit voorjaar overdwars in het Suezkanaal lag en de boel blokkeerde. Egypte had hem aan de ketting gelegd om te zorgen dat ze een schadevergoeding zouden krijgen. Ze zijn het nu na maanden eens geworden met de eigenaar van het schip. Hoeveel geld die betaalt aan Egypte is niet bekendgemaakt. En rond deze tijd beginnen studenten van de TU Delft met hun nieuwe wereldrecordpoging. Ze gaan met een zelfgemaakte auto die op waterstof rijdt uit de startblokken. Ook Inge doet mee. We zagen een wereldrecord van uh, Toyota langskomen met hun Toyota Mirai, hun waterstofstadsauto. En ehm, toen eh, dachten wij, dit kunnen wij beter. De studenten willen proberen om meer dan 1000 kilometer te rijden op één tank. Ze gaan 30 uur non-stop rijden. De auto stopt alleen even om van chauffeur te wisselen. Inge heeft van tevoren een testrit gemaakt. Dat ging eigenlijk heel goed, want door dat cruise control systeem hoef je eigenlijk alleen maar een switch om te zetten. Dan gaat de auto vanzelf helemaal rijden, dan hoef je alleen nog maar te sturen. Dus dat ging eigenlijk super makkelijk, ehm, dus eh, ik heb er heel veel zin in. Heb ik nog het weer, bewolkt, af en toe wat regen. Later op de dag ook nog wat zon en het wordt een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits in onze regio. Je hebt zo'n 5 minuten vertraging als je over de A7 vanuit Den Hoeven naar Zaanstad rijdt.